Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rusland is vandaag een dag van nationale rouw vanwege de aanslag van vrijdagavond. Bij Russische ambassades over de hele wereld hangt de vlag half stok... en worden door mensen bloemen neergelegd. Bij de aanslag in een concertzaal in Moskou kwamen 133 mensen om het leven. 152 anderen raakten gewond. De daders schoten op bezoekers en staken het pand in brand. Vandaag wordt het puin na de brand verder opgeruimd. Terreurgroep IS heeft nu ook een video gedeeld... waarop de aanslag van vrijdagavond in Moskou te zien zou zijn. Gisteren publiceerde IS al een foto van vier mannen... die de aanslag zouden hebben gepleegd. Dat IS de aanslag heeft opgeëist krijgt weinig aandacht in Rusland. President Poetin wijst telkens naar Oekraïne zonder daarvoor bewijs te leveren. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is gisteravond iemand gewond geraakt. De verdachte hield zich daarna urenlang op in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht... en was er op een gegeven moment ook een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis toen ingegooid... zodat het gas kon ontsnappen. Aan het eind van de avond kon de man uiteindelijk worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. Na de arrestatie konden ze weer terug naar huis. In Nigeria zijn meer dan 200 ontvoerde schoolkinderen weer vrijgelaten... De kinderen werden begin deze maand op school meegenomen door gewapende mannen. Ze eisten zo'n 650.000 euro losgeld voor de vrijlating van de kinderen. Het is niet duidelijk of dat bedrag ook daadwerkelijk is betaald om de kinderen weer vrij te krijgen. Ontvoeringen komen vaker voor in het noorden van Nigeria. Vaak worden kinderen ontvoerd zodat de daders losgeld kunnen vragen aan hun ouders.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 weird tender touch I didn't really know that much Joke's on me, it's gonna be okay If I can just get through this lonesome day fire vipers in the grass A little vengeance Two shall This two shall Done Yeah, I'm gonna pray Right now All I got's this lonesome day so when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy? I leave it up. time I i seen too much action. And every time I look at you, you're behooved.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 heart maybe one day you'll find true love. I Say maybe there must be a solution to the one thing, the one thing you can This time, we're serious. There's only 9. 借你的。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 the